Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Groot alarm bij een verpleeghuis in Surhuisterveen in Friesland. Twee bewoners hebben daar de extra besmettelijke Britse variant van corona. De GGD denkt dat nog eens 21 bewoners ermee besmet zijn. Dat is wel even schrikken. Schrikbarend is het altijd als een eh, hele besmettelijke variant in een verpleeghoes eh, uh, komt. Dus wij ben blij dat we weten eh, dat het die waarschijnlijk is. Hè? Dat sequencen dat kost even en dat komt eruit met een steekproef van de RIVM. En ja, we maken dus op kleermaatje dat we zo volle mogelijk die opruk van dit Britse variant vertragen moeten. Ja, de GGD neemt dus extra maatregelen. Zo is bezoek tijdelijk niet meer welkom en moet moeten bewoners op hun kamer blijven. Ook worden ze verzorgd door een vaste groep medewerkers. Een politieman zit vast voor misbruik. Er zou vorig jaar in een cellencomplex in Rotterdam een vrouw van 22 die daar vast zat hebben misbruikt. De arrestantenbewaker van 29 was al geschorst tijdens het onderzoek en is nu dus officieel aangehouden een man uit Capelle aan den IJssel heeft een celstraf van een dikke maand en een taakstraf van 120 uur gekregen. Hij bedreigde het personeel van abortusklinieken. De man is fel tegen abortus en heeft ook klinieken beklad. Eerstejaarsstudenten op de universiteit die al flink zaten te stressen... kunnen een klein beetje opgelucht ademhalen. De universiteiten gaan het bindend studieadvies versoepelen. Daardoor hoeven studenten minder punten te halen om verder te mogen naar het volgend jaar is Belangenclub ISO blij mee. Al mogen hbo'ers al gewoon allemaal door naar het volgend jaar. We zien ook dat bij hogescholen meer praktijkonderwijs is. Dus dat het ook een stuk logischer is dat daar het helemaal van de baan is we hadden het natuurlijk graag gezien dat het bij de universiteiten ook zo was. Maar zoals ik al zei, dit is een mooie eerste stap. Studenten op de Unie hoeven dit jaar 10 tot 15 procent minder punten te halen. Dat komt neer op één groot vak. Al vindt het ISO eigenlijk dat het er wel meer moet gebeuren dan de boel versoepelen. Het houdt de druk van de ketel. Het is een eerste stap. Maar ook eenzaamheid en somberheid en die uitzichtloosheid die nu in lockdown heerst onder studenten. Daar moeten we wat mee de komende tijd. Die versoepeling heeft trouwens te maken met corona. Het weer nog. Vanavond koelt het snel af. Het gaat in het hele land vriezen. Morgen schijnt de zon, al zijn er in het noorden ook een paar winterse buien. Het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Eh, no quiere que lo preste. ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. por ti, por mí. por ti, por mí. sería zona. ¿Quién lo diría? Que tal la sonaría por ti. ¿Quién lo diría? Que tal la sonaría. Mm. needed and a lot, a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie She said, I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. and then I lie cool. ZFM. position at the plant you really did need. Head of a hot five kids to be.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 De Landelijke Huisartsenvereniging eist dat minister De Jonge onmiddellijk 15.000 Pfizer-vaccins beschikbaar stelt. Afgesproken was dat de huisartsen nog deze maand het Moderna-vaccin zouden krijgen, maar dat wordt maar mondjesmaat geleverd. De Britse coronamutatie is opgedoken in een woonzorgcentrum in Surhuisterveen in Friesland. Bij zeker twee bewoners is de variant aangetroffen en de GGD gaat ervan uit dat ook 21 andere bewoners zijn besmet met de Britse variant. De Russische oppositieleider Navalny zal bij zijn terugkeer in Rusland meteen worden gearresteerd, zegt de Russische gevangenisdienst.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 I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet, but you're taking this all too serious. Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time, be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.